uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De deelnemers aan het pro-Palestijns protest in Amsterdam... zijn bij de Stopera vertrokken en maken een tocht naar het Museumplein. Enkele honderden mensen doen mee aan het protest... tegen wat ze noemen de genocide van Israël op de Palestijnse bevolking. De organisatie wilde eigenlijk protesteren op de Dam... maar burgemeester Halsema vond die locatie niet geschikt... Het is vandaag in het centrum van Amsterdam extra druk met winkelend publiek. Een demonstratie tegen jodenhaat werd eerder deze week ook door de gemeente verwezen naar de Stopera in plaats van de Dam. De Belgische tv-presentator en acteur Tom Waas is weer bij bewustzijn en ademt zelfstandig. Dat meldt zijn familie via de Vlaamse omroep VRT. Vannacht raakte hij zwaar gewond bij een verkeersongeluk. Hij reed op de ring van Antwerpen tegen een wegafzetting aan. Hij moest uit de auto worden geknipt en gereanimeerd. Inmiddels is hij buiten levensgevaar, maar ligt nog op de intensive care. Tom Waas is bekend van de Netflix-serie Undercover en diverse reisprogramma's. Waterbedrijf Vitens gaat een waterleiding aanleggen van meer dan 60 kilometer... om een dreigend drinkwatertekort in Twente te voorkomen. Door de megaleiding moet drinkwater aangevoerd worden vanuit de regio's Zwolle en Deventer... Vooral op piekmomenten is het volgens Vitens lastig om overal voldoende drinkwater te krijgen. Het waterbedrijf hoopt dat in 2030 het eerste deel van de leiding klaar is. Op het VVD-partijcongres heeft partijleider Jesselgus gezegd... dat samenwerking binnen de coalitie lastig is. Maar de partij wil door om vraagstukken zoals integratie en bestaanszekerheid aan te pakken. Ze zei ook dat ze nog niet erg enthousiast wordt van wat het kabinet tot nu toe heeft bereikt.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 Ik gaf jou mijn hele hart dat jij voor mij de ware was. Totdat mij verteld werd dat jij toch niet zo eerlijk was. En ik de berichtjes op je telefoon stiekem las. Jij hoeft niets meer te zeggen of uit te leggen ik weet genoeg.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 Ik probeer wel leuk te doen en er voor jou te zijn, maar van binnen voel ik eenzaamheid en pijn. Je wil me wel begrijpen, maar je bent niet meer geïnteresseerd. En ik wil wel van je houden, maar alles dat gaat zo geforceerd. De schade is veel groter dan ik ooit denken kon. Ik wil alles wel vergeten Je maakt me, je breekt me, je haat me en vergeet me. Hoe moeten wij dan verder gaan? Je houdt me vast, je duwt me weg. Scheldt me uit terwijl ik sorry zeg. Laat me los, laat me gaan. Oh. Want je maakt me, je breekt me, je haat me en vergeet me. Kan deze strijd niet langer aan. vechten voor iets wat er niet meer is. En als ik kijk naar onze kinderen, dan voel ik mij een egoïst. Als ik zou kiezen om weg te gaan, om weer opnieuw te beginnen, ben ik bang dat ik een tekort doe en zoveel missen ga. Je maakt met je breken, je haat weer vergeten. Hoe moeten wij dan verder gaan? Je maakt me en je breekt me. Je haat me en vergeef me. Hoe moeten wij dan verder gaan? Je houdt me vast, je duwt me weg. Schaalt me uit terwijl ik sorry zeg. Laat me los en laat me gaan. ZFM. mooiste ster uit het heelal. Ik pluk de mooiste bloem uit het diepste dal. Ik vlieg naar de horizon door het hemelsblauw. Alles wat onmogelijk lijkt, doe ik voor jou. Ik hou je stevig vast, laat je niet meer gaan ik kus je liefste lach en elke traan. En ik wil bij je zijn, zolang ik leef. Omdat ik grenzeloos veel om je geef. Als jij ongelooflijk wat liefde doet. Ik ben een ander mens, ik voel me goed. Mijn leven zonder jou was kil en graag, Jij geeft me zekerheid, ik hoor bij jou. Als jij me eventjes maar aan. komt langzaam op. Ik zit te staren. zo blij met elkaar. Zelfs de zon kon niet mooier stralen. Een verbond aangegaan, alles konden we aan. Ons geluk kon gewoon niet falen. De maan komt langzaam op en ik zit te staren. Alles is me zo lief, zelfs die laatste brief. Jij gaf op en liet alles varen. Je verdween uit mijn zicht, het museum ging dicht museum van onze bij jou zijn. Dan moet ik s'avonds werken, dat vind jij niet altijd fijn. Ik zie je dan ook denken, wanneer heb je tijd voor mij? Geloof me schat, voor mij is er maar één en dat ben jij. morgen vroeg, dan kus ik jou, maak ik alles weer goed. Ben ik met jou alleen, sla mijn armen om je heen. Want morgen vroeg, dan kus ik jou, zijn wij twee bij elkaar. Dat wordt de mooiste van jou bewaar. Dat wordt de mooiste herinnering, die houdt ons bij elkaar. Je weet als ik van huis ben dat ik geen gekke dingen doe. Ik sta niet altijd voor je klaar, dat geef ik eerlijk toe maar ik blijf altijd verlangen, ook als ik er niet ben. Naar mijn allergrootste liefde, de mooiste die ik ken. Want morgen vroeg, dan kus ik jou, maak ik alles weer goed de mooiste herinnering die ik van jou bewaar. Dat wordt de mooiste herinnering die houdt ons bij elkaar. Want morgen vroeg dan kus ik jou, maak ik af Dat wordt de mooiste herinnering die ik van jou bewaar. Dat wordt de mooiste herinnering die houdt ons bij elkaar. want ik heb weer zin in een geweldig feest. Ga je met me mee naar het café, daar moet je zijn geweest. Achter de bar staat een mooie meid en ze tapt de glazen vol. Ik pak de mic en we gaan de los, ja we gaan weer aan de rol. We are the Midnight Dynamo, start de muziek, gooi je heupen los. We are the Midnight, we are the Midnight, Midnight Dynamo. hier altijd top. Eén ding weet ik wel, we trekken aan de bel en de kroeg gaat op zijn kop. We kallen erop los, we zakken lekker door en we dansen op de bar. Het is een mega feest, je moet die zijn geweest, we geven nu echt gas. We are the Midnight dynamo's, dat de muziek, gooi je heupen los. We are the Midnight, we are the Midnight, Midnight Dynamos. We café, moet je zijn geweest. Achter de bar staat een mooie meid en ze tapt mijn glas weer vol. Ik pak de mic, we gaan weer los, ja, nog een keer aan de rol. We are the Midnight no stop, de muziek, gooi je heupen los. We are the Midnight, we are the Midnight, Midnight Dynamo's. anders, maar het is mooi geweest. Ik liet je gaan, maar deze keer ben jij een stap te ver gegaan. Jij weet niet goed hoe jij dit uit gaat leggen of mij zeggen moet. maar. Want achteraf blijkt elke roddel waar. Wat jij wilt zeggen, laat je mij met tranen zien. De reden hoor ik liever niet van jou misschien. Want er gingen over jou zoveel verhalen. Waar je mij nu ook de prijs omdat ik het niet geloven wou. Maar ik lees de waarheid in die ogen terug van jou. Met tranen kun je mij nu niet meer raken. Ik heb met jouw verdriet niets meer te maken. En dat je zonder iets meteen dit huis verlaat. Besef heel goed dat hier de deur voor jou ook nooit meer open gaat. Dat wat ik deel, ja dat krijg je op een dag, maar ach dat is niet veel. voortaan ben jij met mij uitgespeeld. Wat jij wilt zeggen, laat je mij met tranen zien. De reden hoor ik liever niet van jou misschien. Want er gingen over jou zoveel verhalen. Waar je mij nu ook de prijs Ik lees de waarheid in die ogen terug van jou. Met tranen kun je mij nu niet meer raken. Ik heb met jouw verdriet niets meer te maken. Nee, met tranen kun je mij Mijn leven is al lang voorbij. Ik weet niet hoe het gebeuren kon. Jij en ik zijn uit elkaar gegroeid. Juist nog andere wegen in. Wat er ooit aan moois is opgebloeid heeft nu voor mij geen enkele zin. Nee, maar het wel alleen. Vrienden zeiden, met dit houdt geen stand. Zij gaat steeds haar eigen gang. En ze schuift jou langzaam aan de kant zag haar met een andere man. Nee, maar wel. Alleen. Lief, jij bent zo lief. Koud, zeer veel van jou. Blijf altijd bij mij. Diep, liefde is diep. Hier, zo dicht bij jou. Nooit gaat dat voorbij. ik ook zal gaan. van Zandvoort, op 106.9 ZFM Lieveling, ik krijg je niet uit mijn gedachten Lekker ding, laat mij niet langer op je wachten ik zie. Wow, wow, lieveling. Ik wil je al mijn liefde geven. Lekker ding. Wanneer kom jij nou in mijn leven? Lieveling. Oh, lekker, lekker ding. De allermooiste melodie, dat is je naam. blijft je niet uit mijn gedachten. Lekker ding, laat mij niet langer op je wachten. Lieveling, oh lekker, lekker ding, ik hou van jou Wanneer kom jij nou in mijn leven? Lieveling, oh lekker, lekker ding. De allermooiste melodie, dat is je naam. De allermooiste melodie, dat is je naam. want je trekt me aan Baby alsjeblieft, schat je kent mijn naam En waar kom ik vandaan? Shafiq Roman Zeg me alsjeblieft, ja, wat is je naam? En waar kom jij vandaan? alsjeblieft Schatje, ken mijn naam En waar kom ik vandaan? Daar van onderaan Baby is een freak Daarom ga ik door het midden heel diep Zat om te beginnen, wees lief Al die diamonds op mijn niggas, dus ik bleed En ik laat je never zitten, no way Schatje, dus zag me bij je, oké okay. Want vanavond gaan we hoog Ja, vanavond gaan we Oh yeah, yeah Met jou ben ik safe, ik was Mr. Lonely Want oei jij, oei jij See you make a bad man, won't fall in love Girl, ik blijf rennen en ik laat niet los Girl, ik 106.9 ZFN terug.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 De sterren bleven stralen zoveel jaren, muziek maakte ons één. En vrienden voor het leven maakte ons heen. En vrienden voor het leven. Muziek maakte ons heen. in wat je doet en wat je zegt. Je trekt hem te snel naar je toe. Terwijl dat juist is wat je niet moet doen. Je moet hem laten gaan. Het wordt tijd dat je dat in gaat zien. De tijd heelt zijn wonden, dan komt hij terug bij verdriet. Met te veel vragen waar je het antwoord niet van ziet. Je hart spreekt boven je verstand. Je wilt het begrijpen jou tegen na zo'n lange tijd. Zag in jouw ogen de onrust en spijt. Jij liet me achter met pijn en verdriet. Viel naar beneden toen jij me verliet. Kom weer naar boven, zie mij hier staan. Ik kan het leven weer aan. Ja, ik ga nu verder, ik blijf wel alleen ging naar die ander, dat vond ik gemeen. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Niemand die mij zegt, maar ik ga wat ik moet. Ik ga nu verder, het leven is fijn. Voor mij geen verdriet meer, geen tranen, geen pijn. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Het kan me niet schelen, wat je nu doet. De strijd gestreden, de spanning voorbij. Geniet van het leven en ik voel me weer vrij. Het verleden voorbij, ik kijk weer vooruit. Om me herboren, kan er veel sterker uit. Kom weer naar boven, zie mij nu staan. Ik kan het leven weer aan. Ja, ik ga nu verder, ik blijf wel alleen Jij ging naar die ander, dat vond ik gemeen. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed. Niemand die mij zegt, maar ik ga wat ik moet. Ik ga nu verder, het leven is fijn. Voor mij geen niet meer, geen tranen, geen pijn. Laat mij maar zo leven, het gaat mij niet goed.